Minister Bos schrijft aan de Tweede Kamer dat de beloningen voor bestuurders voortaan tot 65% lager zijn dan vroeger praktijk was bij de bank. Hij heeft daarover als aandeelhouder afspraken gemaakt met de Raad van Commissarissen. Bos benadrukt dat de nieuwe beloning op sommige punten verder gaan dan de code voor banken. Volgens de minister worden met het nieuwe beleid perverse prikkels vermeden, is het variabele loon gekoppeld aan heldere, meetbare criteria en wordt er nadruk gelegd op langetermijndoelstellingen. Bos schrijft aan de Kamer dat ABN AMRO ook met de nieuwe beloningen in staat is goede bestuurders aan te trekken en te houden. Bij een basisschool in Heerenveen heeft de politie rond het middaguur een man in een arm en een been geschoten. De man probeerde gewapend met een mes de school binnen te dringen. Hij was daarvoor naar, huis en het werk van zijn, naar het huis en het werk van zijn ex-vrouw gegaan, maar vond haar daar niet. Vervolgens ging hij naar de school van zijn kinderen. De politie stond hem daar al op te wachten. Toen hij niet reageerde op waarschuwingsschoten besloot de agenten gericht te schieten. Waarschijnlijk hebben de kinderen er weinig van meegekregen. De politie denkt dat met het neerschieten van de man erger is voorkomen. Het aantal doden door geweld tussen christenen en moslims in centraal Nigeria is opgelopen tot 150. Dat heeft een woordvoerder van de centrale moskee in de stad Jos gezegd. De gevechten begonnen zondag toen moslimjongeren een volle kerk in brand staken. Enkele duizenden inwoners zijn vanwege het geweld op de vlucht geslagen. Om de rust te herstellen is een uitgaansverbod voor tenminste 24 uur ingesteld. Het is niet voor het eerst dat er in Jos doden vallen door religieus geweld. Ruim een jaar geleden vielen in twee dagen tijd honderden doden... bij een uit de hand gelopen conflict tussen christenen en moslims. Dan het weer bewolkt en nevelig, mogelijk met motregen. Het is een graad of vijf. Vanavond en morgen lost de nevel op en valt er soms lichte regen of sneeuw.